Citydijkers met het nos journal In het sterrenbos in het Limburgse Born zijn opnieuw zeven mensen aangehouden. Volgens de politie waren ze aanwezig in het bos, wat niet mag... of konden ze zich niet identificeren. De afgelopen dag werden ook al zeven activisten opgepakt. In het sterrenbos zitten nog altijd zo'n 15 activisten in de bomen. Ze willen niet dat grondeigenaar Netcar een deel van het bos kapt... om de autofabriek op die plek uit te breiden... De demonstranten blijven de hele nacht in de bomen. Ze slapen er in hun hangmat. De politie zegt het bos niet te gaan ontruimen. In het noorden en oosten van het land heeft de harde wind afgelopen avond voor problemen gezorgd. Uit onder meer Drenthe en Friesland kwamen meldingen binnen van omgevallen bomen en schade aan woningen. In Groningen waaiden meerdere panelen los van het gebouw van de Gasunie. Een deel van de ringweg werd daardoor afgesloten. De brandweer zegt dat het gevaar inmiddels is geweken... maar de ringweg blijft nog wel in ieder geval tot morgenochtend nog afgesloten. In Canada, in de hoofdstad Ottawa, zijn de eerste vrachtwagens aangekomen van het zogenoemde vrijheidsconvoi. Het is een protestactie van truckers tegen het Canadese coronabeleid. De politie maakt zich zorgen over de omvang van het protest en de mogelijkheid dat er geweld uitbreekt. Premier Trudeau zou om veiligheidsredenen met zijn gezin zijn woning in de stad al hebben verlaten. De politie in Rotterdam zoekt twee mannen die na een winkeldiefstal zijn gevlucht met een kind in een maxicosi. Afgelopen avond stal een van de twee mannen een paar blikjes uit een supermarkt. En vervolgens reden de tweede met het kind met hoge snelheid vandoor. Het kind werd later in goede gezondheid teruggevonden. De mannen zijn zelf nog niet opgepakt. Het weer de komende uren neemt de wind af en wordt het 7 graden vlak aan zee tot 2 in het zuiden van Limburg.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 This mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please.